ben naar Mexico gekomen, het land van liefde en van zon. Het was in de schaduw van de bomen, dat net als in dromen een sprookje begon. Ik was daar op een groot fiesta. zal er altijd blijven wonen. Geef andere landen graag cadeau. Ja, het blijft me steeds bekoren, want ik heb mijn hart verloren in het mooie Mexico. Mexico. Ik zal er altijd blijven wonen. Geef andere landen een graag cadeau. Ja, het blijft me dus steeds bekoren. Mexico, Mexico. Ik blijf er altijd wonen. Je bent maar al het zwaarte paradijs, zo waard, ja, dan ben Mexico, Mexico.